Levi van Eck met het NOS-journaal. Paus Franciscus heeft in zijn nachtmis gelovigen opgeroepen... om eenvoud te verkiezen boven hebzucht. Volgens de paus leven veel mensen met een overvloed aan materiële objecten. Verder riep hij op om tijdens kerst te denken aan de minder bedeelden. Paus Franciscus neemt het vaker op voor de armen. Gistermiddag liet hij in het Vaticaan nog een kliniek openen... waar daklozen gratis medische zorg kunnen krijgen. De astronauten die terugkeerden uit het ISS worden ondervraagd over het gat dat in het ruimtestation werd gevonden. In augustus werd een klein lek gevonden doordat de luchtdruk afnam. De bemanning wist het provisorisch te dichten. Russische onderzoekers willen weten hoe dat gat is ontstaan. Een productiefout wordt uitgesloten. Dat zou kunnen betekenen dat er sprake was van sabotage... of dat een medewerker is uitgeschoten met een boormachine. De ouders van een Amerikaan die overleed na een gevangenisstraf in Noord-Korea... hebben recht op een schadevergoeding van 440 miljoen euro. Dat heeft een Amerikaanse rechter bepaald. De 22-jarige Otto Warmbier werd in Noord-Korea veroordeeld tot 15 jaar dwangarbeid... nadat hij een propagandaposter uit zijn hotel mee wilde nemen. Na een jaar raakte hij in coma, volgens Noord-Korea door een botulismevergiftiging. Maar zijn familie stelt dat hij gemarteld is. Kort daarna overleed hij. De kans dat Noord-Korea de schadevergoeding betaalt is zeer klein. De advocaat van de Pakistanse Asia Bibi heeft toestemming gekregen... om langer in Nederland te blijven. De stichting Hulp Vervolgde Christenen meldt dat de advocaat... een verblijfsvergunning heeft gekregen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. In Pakistan was hij zijn leven niet meer zeker... nadat, hij zijn, cliënt, nadat zijn cliënt Asia Bibi vrijgesproken was voor godslastering. Dat leidde tot grote woede onder extremistische moslims. Het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur ligt tussen de 0 en 3 graden.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 And I looked to the sky with excited eyes. Then I woke with a yawn in the first light of dawn. I saw him and through his disguise. brave new year. All anguish, pain, and sadness, Leave your heart and let your road be clear.